afscheid van Indië, wat heeft het voor zin? Hoe moet het nu verder met het land dat ik bemin? Dag Baboe, dag Jongos. omdat ik moet. Afscheid van Indië, vaak ongewild. Verzet blijft van binnen, de tijd maakt ons mild. Maar altijd zal het houdt je gevangen, je raakt het niet kwijt. Tanjung Priok, Batavia, straat van Malacca, Singapore, Pelawan, Medan, Sabang, Colombo, Ceylon, Rode Zee, Suezkanaal, Port Said of Marseille. Daar gingen sommigen met de trein verder. Straat van Gibraltar, Golf van Biscayen, Southampton, het kanaal. Sluizen bij IJmuiden, Noordzeekanaal, Amsterdam of Nieuwe Waterweg, loods aan boord, Rotterdam. Nee, ze zijn er niet meer.